De slachtoffers zouden ook mishandeld of zelfs gemarteld zijn. De politie denkt dat de verdachten zich laten inhuren om ontvoeringen te plegen. Bij verschillende huiszoekingen zijn vuurwapens, explosieven en tienduizenden euro's gevonden en in beslag genomen. Bij de IKEA in Groningen wordt de hele dag gestaakt. En ook vanavond gaan ze daarmee door. Ze willen een lagere werkdruk en vooral meer loon. IKEA is bereid om er nu 0,4% bij te doen en over een paar maanden 2%. Vakbonden willen veel meer, 7%. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers eh, meer te besteden krijgen. Deze medewerkers die worden tegen het wettelijk minimumloon aanbetaald... tot tijd dat er eh, meer geld in hun portemonnee komt. Eerder waren er ook al acties bij IKEA in Haarlem en Heerlen. De wachttijden voor de meeste behandelingen behandelingen voor psychische hulp worden nog steeds langer in plaats van korter. Alleen mensen met relatief lichte problemen komen net binnen de afgesproken tijd aan de beurt voor een behandeling. Maar mensen met een persoonlijkheidsstoornis moeten bijvoorbeeld gemiddeld meer dan een half jaar wachten. En afgelopen jaar zijn er een stuk meer huisdieren gedumpt bij kinderboerderijen. Twee jaar geleden zijn ze begonnen met bijhouden. In het eerste jaar werden er per kinderboerderij gemiddeld bijna drie dieren achtergelaten. In het tweede jaar twee keer zoveel. Ook in Den Haag is het wel eens raak. Heel vaak denken mensen van nou, de kinderboerderij is wel blij met 14 katten. Om maar het dwarsstraat te noemen wat echt is gebeurd. En dan hebben ze van ja, die kunnen jullie toch wel opnemen. Eh, ja, dat, dat lukt heel vaak niet. Eigenlijk maar 5% van de dieren die aangeboden worden eh, op die manier kunnen een plekje krijgen. Het overgrote deel van de afgedankte huisdieren moet naar een opvang worden gebracht of opgehaald worden door de dierenambulance. Vorig jaar werden vooral kippen en konijnen gedumpt. Kinderboerderijen willen dat mensen beter nadenken voor ze een huisdier nemen. Dan hoeven ze het later ook niet weg te doen. Het weer ook vanavond en vannacht bewolkt en nat. In het noorden geldt morgen een deel van de dag code geel. Het blijft daar rond het vriespunt en het kan opnieuw gaan sneeuwen. Elders valt soms wat regen bij 2 tot 6 graden.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 Geert Wilders heeft opnieuw gezegd niets aan te willen passen in de asielwet van minister Faber. Anders valt het kabinet, zegt Wilders. Gisteren adviseerde de Raad van State om de huidige wetsvoorstellen aan te passen. Etiketten op statiegeldflesjes laten veel te snel los, zegt zwerfafvalexpert Dirk Groot. Daardoor kunnen mensen het statiegeld niet terugkrijgen. Groot heeft bij de inspectie een handhavingsverzoek ingediend. Het weer bewolkt en verspreid over het land valt wat regen of natte sneeuw. Morgen gaat het in het noorden sneeuwen. In de rest van het land regent het.